zaterdag 12 uur. Het is zaterdag 12 uur. Dit is Loudstijd met Rogier van Diesveld. Dit, dit is Loudstijd op Radio 501. allemaal. Eh, ja, de microfoon lijkt het hier even af te weten. Maar ja, we gaan er even aan kijken. Volgens mij ben ik er nu wel. Een hele goede middag. Eh, ik zei het al, eh, het is langstijd, Of tenminste, ik niet maar de jingle zei het al. Eh, het is 14 eh, september 2013. We gaan op deze herfstige dag launchen van 12 tot 2. Eh, op Facebook en op Twitter en op WhatsApp heb ik de vraag gesteld... wat ga je lunchen? Nou, er zijn al enige reacties op binnengekomen. Die laat ik je zo horen. Via Facebook kun je reageren. RVD 501 en natuurlijk ook op de chatbox, oftewel de babbelbox. En die vind je op www.radio501.nl. Het volgende eh, kreeg ik binnen. Eh, even kijken hoor. Eh, via Facebook. En, nee, Facebook niet. Via WhatsApp. En via ehm, e-mail. Even kijken hoor. Fred de Goede uit Zutphen. Die gaat aan de uitsmijter. En Michael de Boer uit Amsterdam gaat een grote maaltijdssalade maken. Dat lijkt me ook wel erg lekker. En dat allemaal op de zaterdag. En Nick Jansen uit Rotterdam eh, die meldt dat hij een broodje gaat eten bij een lunchroom om de hoek. En hij luistert vandaag tot kwart over één. Want daarna gaat hij dus de deur uit om eh, op de, om de hoek te gaan lunchen. En ik weet niet of in de lunchroom daar Radio 501 aanstaat. Maar dat kan u natuurlijk altijd even vragen. Michael, als je luistert, of eh, Nick, als je luistert, eh, vraag dan eventjes aan eh, de lunchroom of ze eventjes Radio 501 aanzetten. Dan kun je daar lekker verder luisteren. En misschien is de zaak helemaal vol. Dan luistert iedereen eventjes heerlijk naar Langstijd. Eh, ik ben er natuurlijk tot twee uur vandaag. Altijd op zaterdag van 12 tot 2. Nou, hoe mooi kan het allemaal zijn hier. Het is een beetje herfstachtig, een beetje regenachtig. Ik ben droog overgekomen en ik hoop dat iedereen als ze buiten de deur gaan lunchen ook allemaal droog overkomen. Eh, dit uur ben ik begonnen met Bud Crack van de Jig. En als tweede plaat eh, van dit eh, uur wordt het Mo Fongo van Sven van Hees. En blijven wij tot bieruur. En straks, nee, bieruur om mij nou, dat is en binnen de warme donderdag blijven bij tot 2 uur en straks van 2 tot 4. Dan hoor je Gijs Hoogland met Hoogtijd voor Hoogland. Nou, het is even een moeilijk begin deze zaterdagmiddag. Maar dat gaan we allemaal goed maken de komende twee uur. En ik hoop dat jullie er allemaal heerlijk bij blijven. Eh, 12 uur. Het is zaterdag 12 uur. Dit is Lounge-tijd met Rogier van Diesveld. Dit, dit is Lounge-tijd. uur. Het is zaterdag 12 uur. Dit is Lounge Tijd met Rogier van Diesveld. Dit, is Lounge Tijd. Jazeker, het is Lounge hier tot uh, eh, 2 uur bij Radio 501. En we doen ons best om eh, lekkere muziek voor jullie te maken onder de lunch. Ik heb nog eh, twee lunchberichtjes binnengekregen. Vrouwtje van Dam uit Eindhoven gaat een tosti maken. En Gerrit van Kouwhoven uit Den Bosch eh, maakt een paar broodjes oude kaas. Nou, dan luisteren jullie lekker naar het Chaos met Grab Buckets. En die komen uit Canada. took a trip on a bus that I didn't know. Met a girl selling drinks at the disco. Said truth comes back when you let it go. Seem complicated cause it's really so simple. Walking down Young Street on a Friday. Can't follow them, gotta do it my way. No fast lane, still on the highway. Moving in and out, no doubt there's a bride. No to get stop, tick a tick a tock. Clock strikes 12, clock strikes 1. Smoking gun, put these fools on the run. I know it's not that simple, I know it's not that hard. Where's no your time ball? to get down, cause I'm moving up. No time to get down, cause I'm moving check, yo. Yeah, it's a conniption fit when the microphone's lit take it higher like a bird on a wire. Retire the fire, i never. Cause I'm just moving on up. Choosing to touch the unseen, craving the clutch. The most inevitable, legible pyromania. Slaying the devil and sending them back to Transylvania. Strangely enough, I evolved outside of the ghetto. But my heavy metal will settle the puppets like the pedal. Damn, if mirrors were created by sand, then I'm looking in the water for reflections of man. Understand the minds above time when it's empty. MC, tragically hip ahead by a century. I'm trying to get down, cause I'm moving up. No time to get down, cause I'm moving up. No time to get down, cause I'm moving up. Ah. Shake off the crabs in the bucket. No time to get down, cause I'm moving up. No time to get down, cause I'm moving up. No time to get down, cause I'm moving up. Ah. Shake off the crabs in the bucket. Dit was Chaos met Crap Bucket. En uh, Chaos komt uit Canada, heb ik begrepen. Ja, en ehm, een plaatje op speciaal verzoek van enkele vrouwelijke luisteraars. Het draait nu muziek van Sade. Dat is een eerste hit en die heet natuurlijk Smooth Operator. to ask is a smooth Dit is Lounge Tijd. Ja, ja, ja, ja. Lounge En ik krijg weer een paar eh, berichten door. Eh, een paar lunchberichten. Eh, even kijken hoor. lunchtijd is natuurlijk om te luisteren tijdens lunch. En dan gaat Marian zich wagen aan een warme lunch. Nico geeft door dat hij American Pancakes gaat bakken. Nou, en dit is Bruut. En het nummer heet Simon. band Bruut. En het is Bruut geweld op de saxofoon. Ik vond het een mooi nummer. Ik hoop jullie ook. Zo tijdens de lunch. En dan gaan we nu iets speciaals doen voor Cyril Prumper. Tijdens zijn zaterdag lunch heb ik hier Mouse in House van Marty Dredd. There's a mouse in the house and he lives in the couch in the attic way upstairs. There's a mouse in my house and I think he's a louse cause he scratches everywhere. Or he comes down at night to give me a fright. I'm really not so prepared for the mouse in the house who lives in the couch in the attic way upstairs. I can't go to bed cause when I do, he hides in my favorite shoe. Then when I get dressed, trying to look my best, he pops out with a squeaky woo, woo. Then he scurries away like he thinks it's play. It's really not quite fair to have a mouse in the house who lives in a couch in the attic, way upstairs. There's a mouse in my house. Lives upstairs. There's a mouse in my house, The paper boy came by today and he laughed to see me so sad. <laughs> we learned about mice in school. Mice son really that bad. Then he ran upstairs and came right down with the mouse in the palm of his hand. I think I'll call him Charlie. Then down the street he ran. So it wasn't the mouse that scared me so, it was the things I thought about. The mouse was small, my fears were tall. So I shook and shivered with doubt. So the next time I feel afraid, I'll just sit and think about the mouse in the house who lives in the couch in the attic, way upstairs. There's a mouse in the house who lives in the couch in the attic, way upstairs. lives upstairs. Lives upstairs. There's in my house, and I'm scared. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. Inderdaad, your number one station, dus radio 501, ook op de zaterdag met lunchtijd. Dit is eh, van Caro Emerald, het nummer Back It Up en dan de Lorca Remix. I can't stop shaking scratch that back and give me more. You know exactly what I came here for. Slam that bass and make it sing. Get those strings that rip and sing. You know exactly what I came here for. Back it up and do it again. Back, back, back it up. Back, back. Berichten doen. Maar eerst gaan we nog even lekker muziek maken. En dan gaan we luisteren naar eh, Zero en het nummer heet Everything. somewhere. Moving on, moving on now. Oh, I'm on the run tonight and every day. I want everything, cause I want everything. Oh, I'm on the run. I'm not afraid to say I want everything, cause I want everything. All I wanna, wanna know everything. Got a rich inside your soul. All I wanna, wanna know everything. Gotta face what you are shown. All I wanna, wanna know everything. Find the place where you belong. All I wanna, wanna know everything. Find the place where you belong. Oh, out on the road, the price you have to pay. If you want everything, if you want everything, oh, out on the road, the price you have to oh, oh. hier een... Ja, ze moest nog even wat zeggen. Ik eh, krijg een eh, berichtje binnen van Canna. Die zegt, ik luister en werk. Eh, lunchen straks. Bruine boterham met worst en met hummus Of lekker gebakken eitje. Dan gaan we luisteren naar Detroit van Lucy Tocci. En dat is een original mix. mix. Maar, kunnen soms niet meer uitkomen. Original mix. En we zijn er tot twee uur. Lekker met lunchtijd En straks mag je in een broodje bijten over ongeveer 20 minuten. de Babbelbox eh, meldt Angelique Molenvliet dat ze net een, een lekkere pannenkoek heeft gemaakt. Een hele lekkere pannenkoek met kaas. Nou, dat kan ook. Dat zou ook een hele lekkere lunch kunnen zijn voor de liefhebbers van uitgebreid lunchen. En dat doen we allemaal tussen 12 en 2. En op de achtergrond draai ik dan eh, tijdens het knabbelen op lekkere happen de eh, band het New Cool Collective met het nummer Big Mondays. Ik eh, krijg weer een bericht binnen. Karel Veldkamp uit Groningen heeft een koude gehaktbal. En die is van gisteren en die gaat hij straks op een broodje eten. Nou, dat lijkt me lekker. En Annemarie Smit uit Amsterdam meldt dat ze straks soep gaat eten met stokbrood. Nou, een lekkere warme lunch is niet te versmaden. Ruben Heijn heb ik nu eh, op de draaitafel. En het nummer heet Firing Line. make one for the team again. Hope it goes straight through. Always been the best of friends.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 Gb Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt.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 tijd. Met Rogier van Diesveld. Met Rogier van Diesveld. Op Radio 501. Dit is lounchtijd. Welkom in de tweede uur van eh, Lounge eh, we gaan tot twee uur nog lekkere muziek doen. Eh, het is één uur geweest en de meesten zijn nu lekker aan het lunchen. En ik krijg een berichtje binnen van Frits Winter uit Utrecht. En die zit nu aan een broodje om en een, een broodje bal. En nog een WhatsAppje. Carolien maakt een uitsmijter voor ons. En dat meldt Wim Raadsman uit Gouda. De plaat voor je hoofd die hoorde je net voor het hele uur. En die is van Sylvia Aimé. En dat nummer heet Jumping In. En net hoorde je als eerste, uur, eh, als eerste plaats van dit tweede uur. Ik moet het wel weer goed zeggen natuurlijk. hoorde je de Fast. En het is een eh, Duitse band. En die eh, band die, ja, maakt een beetje lounge-achtige muziek. Een beetje acid jazz-achtig. En het nummer heet What's the Use of nou, dan ben ik even What's the Use of. Ja, en eh, dan heb ik nu voor jullie Ruben Heijn. En die gaat een lekker nummer voor jullie spelen. Hij zit achter zijn eh, toetsenbord. En dit nummer, dat is van hem. Van zijn, uh, ja, hoe heet die plaat? de dinges van Garden of Eden, geloof ik. Um, het nummer dat heet Mountain Road. Eet smakelijk allemaal. curves that kill. Should you take a sudden turn, your vehicle will crash and burn the mountain road, the heavy load. And miles ago before you sleep, so you will keep on riding your mule. You will not be home until your name is written down in stone. On your way and on your own. Don't look back and don't look down. Just keep on track from town to town. If you need directions, ask around. There is just one answer to be found the mountain road. You go before sleep, so you will keep on riding your mule. You will not be home until your name is written down in stone on your way and on your own. Ruben Heijn. En ik zei net ehm, dat het eh, iets van Garden of Eden was, dat album. Dat is natuurlijk helemaal mis, want het heet namelijk Hopscotch. En dat heb ik even voor je uitgezocht, want ik dacht het al, het klinkt een beetje vreemd allemaal. Dit is Loungetijd, Radio 501. We zijn er tot 2 uur met dit programma. En straks natuurlijk tot met 6 uur allerlei andere programma's. Daar ga ik je straks wat meer over vertellen. Nu gaan we luisteren naar uh, Saint-Germain uit Frankrijk. in dit nummer heet Sure Thing. Give me morning groaning, you, you, you, you. Give me morning groaning, me. Good in the morning, you, you. Morning groaning, mm-hmm. baby. I got a moan, moan to you, baby. I got a moan, moan to you, baby. on. Mm-hmm. hmm door de stem van John Lee Hooker er doorheen gemixt. Eh, sure Thing heet het eh, nummer en het is van het album Tourist van Saint-Germain. Ik zou nog even het spoorboekje met jullie doornemen. Eh, straks van 2 tot 4 hoor je Hoogtijd voor Hoogland met Gijs Hoogland. En van 4 tot 6 hoor je straks Chris Thijsmans met Thijs Mania. Maar dat straks allemaal. eerst nog even tot 2 uur lekkere muziek tijdens jouw lunch met Lounge en eh, dat doen we allemaal hier op Radio 501. Dit is Pieter Gabriel en Yusuf Nadoer met Shaking the Tree. Sadiq is dit. Rafael Sadiq, moet ik zeggen. Moving Down the Line. Ja, we draaien alleen maar lekkere muziek natuurlijk vanmiddag tot twee uur. What's in your eyes cause they talk to me They know how to read my mind I get this feeling when you're next to me It's like joy in summertime I never see you. I could only wish for more. But uh, at the end of the day, I'll, I'll keep writing you. Should I stop by and say hi? Or just keep riding straight? I wanna be your She you mean the world to me. So let love unlock the door. Oh, come on, baby. Let's move it together. Just you and me, baby. That's all we got. Rafael Sadiq. Een lekkere muziek voor tijdens de lunch, vind ik. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. Je kunt mij altijd e-mailen rogierradio of je kan natuurlijk wat op de chatbox bij de babbelbox. Dit is eh, Thievery Corporation. Until the Morning heet dit nummer. Ja, en ik krijg natuurlijk eh, lunchberichten binnen. En Pieter Bakker uit Heerlen meldt dat hij, het lekker, eh, dat hij net lekker heeft geluncht. En eh, hij vertelt helaas niet wat. En ik krijg een berichtje binnen van Rob Ricard. Die heeft net gebakken ei met ui gegeten. En ik neem aan dat de ui ook gebakken was. toch leuk dat de luisteraars doorgeven wat of waar zij lunchen op zaterdag. Dat smullen wij weer van hier bij de eh, Bonobo, All in Forms. Daar gaan we nu naar luisteren. die meldt nog even via WhatsApp dat hij ook eh, de ui heeft meegebakken. En ook nog eens knoflook heeft hij ook meegebakken. En het eh, geheel heeft hij geladeerd met gesmolten kaas. Nou, hoe lekker kan je het allemaal maken? Dat tijdens de lunch hier op eh, Radio 5 alleen op zaterdag in lunchtijd. ik ga een hele lekkere plaat draaien, vind ik zelf. En die is van Madeka. Het is een beetje Afrikaans en het nummer heet Mokote. Mbele seti ke sa mwa kontoli wobi an chalen denouye Ni meti mwa pake, ni mbeke mwa sati Mbele seti ke sa mwa kontoli wobi an chalen denouye Ni meti mwa pake, ni mbeke mwa sati Awani elawa Si que mon satin Si que si que sans moi quand bien challenge myself fragile, vaille, sois agile. Gare au cœur sans scrupule, rossignol à la promesse facile. Ton besoin d'amour ne trouvera pas l'exil, pas même une presqu'île. Ce que tu fais, je l'ai fait, et entre mille et mille autres méfaits. fais à ta guise, tu finiras bien par apprendre qu'il y a plus à donner qu'à prendre. Comme toi, je m'étais bâti des toits d'azur, des rêves sur mesure. La liberté est belle, mais la folie peut saboter sa beauté. Tu n'imagines pas ce que le plaisir peut coûter. Tes escarpins seront toujours de paille si ton prince n'est pas de taille. Tu n'es pas mon côté quand es à mes côtés. Makate, Gijs Hoogland is ook net binnengekomen. Die gaat straks eh, van 2 tot 4 zijn programma doen. En ik heb hier uh, Incognito featuring eh, Mario uh, Bondi, Biondi en Chaka Khan. En Rob Ricase zeggen, er wordt weer gefieterd. Het nummer dat heet Low Down. and a run around, hanging with a crowd. Putting your business in the street, talking out loud. Saying about this and that. how much you done spend? I swear she must believe it's all hand sent. Hey boy, you better bring the chick around to the sad, sad truth, a little low down. je Bondion, Biondi. Hè? Eh, ik verspreek me net zoals eh, Robert Kaan af te doen. Doet Bion, Biondi. Ja, moeilijke naam weer hè. Eh, we gaan naar Bruut. Dat klinkt veel makkelijker. Het is ook makkelijker uit te spreken. Het is ook een lekkere swingende band vind ik zelf. En het nummer dat heet Mesh. de ene laatste plaat toe van eh, deze twee uur. Uh, Gijs neemt er straks van over. Die staat hier al zijn hele playlist in te laden. Dit is Lin en Freddy. realized how well we fit. He was he and I was she. It was hand in a glove. It was the greatest love. And how we came to wed was the moment when he said, he said, hey. is extra sharp, and what you see you can't really know. Well, that's when I saw him. That's when I saw walking him. in through the outdoor. He wore a raspberry hat and wasn't warm he'd wear no more. He made me stop I said, Is this my chance? I want to make him mine. Step back, forth, left, right, and then I saw the light. Step back, forth, left, right, and then I saw the light. He said, Yeah. gekomen van deze launchtijd van 14 september 2013. En natuurlijk ben ik er volgende week weer met een launchtijd. En natuurlijk ook op donderslag van eh, thee tot bier, zoals ik altijd zeg. Uh, donderslag is het dan op de Radio 5 alleen Daverende Donderdag. En dit is dan komende donderdag. En eh, ik ga afsluiten met Alice Russell. High Up on the Hook heet het nummer. Ik wens jullie nog een heel prettig weekend. En ik hoop dat de lunch gesmaakt heeft. Tot de volgende keer. lounge tijd van 12 tot 2. Van 12 tot 2.